8 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In België mag vanaf 9 juni weer worden geknuffeld en gezoend... door mensen die vrienden of familie bezoeken. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal besmettingen... worden de regels versoepeld met Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open... en mogen terrassen langer open blijven. Samenkomen is weer toegestaan met een maximum van 50 personen. Ook in Nederland gaat het beter. Vandaag zijn bij het RIVM 3438 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er ruim 400 minder dan gisteren. Op IC's liggen voor het eerst in vijf maanden minder dan 500 coronapatiënten. In het drinkwater van een aantal dorpen in Zuidoost-Brabant is de E. coli-bacterie gevonden, meldt Omroep Brabant. De waterleidingmaatschappij heeft rond 4 uur een NL-alert verstuurd. Het advies is om het water voor gebruik eerst te koken. Naar verwachting is het probleem morgenmiddag verholpen. Hoe de bacterie in het drinkwater terecht is gekomen is niet bekend. De bacterie kan leiden tot klachten als diarree, misselijkheid en overgeven. In Amsterdam hebben tientallen mensen gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties... precies een jaar na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven. Onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Lukashenko voert dit weekend overleg met de Russische president Poetin in Sochi. Het is nog onbekend waar de twee over spreken. Het demissionaire kabinet komt voorlopig niet met een verbod op zogenoemde homogenezingstherapieën. Maar onderzoekt wel of er nog juridische mogelijkheden zijn om de therapieën aan banden te leggen. Dat schrijven ministers De Jonge en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden vroeg de Kamer om een verbod, maar volgens de ministers is nu het nieuwe kabinet aan zet. Het weer. Vanavond verdwijnen de stapelwolken, wordt het helder. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen schijnt op veel plaatsen de zon volop. Het wordt 15 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in Limburg. Ook na het weekend houdt het vrij zonnige en warme weer aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB verkeer rijdt met 10 minuten vertraging over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want je komt in de file bij Beverwijk Oost. En dat heeft er alles mee te maken dat de A22 dit weekend in beide richtingen dicht is voor werkzaamheden.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 Ik ben maar een mens en ik ben maar man, dus ligt niet bij mij. De schuld ligt niet bij mij. ZFM. up? This is Dr. Dre. The party's going on. <laughs> Thank God it's Friday. face of the earth since birth.